Lot Lewin met het NOS Journaal. In Washington zijn naar schatting enkele tienduizenden aanhangers van president Trump de straat op gegaan om te demonstreren tegen de verkiezingsuitslag. Ze geloven, net als Trump, dat er bij de presidentsverkiezingen is gefraudeerd. Ook in andere steden staan pro-Trump demonstraties gepland. Ook zijn er tegendemonstraties aangekondigd. De politie is massaal op de been om confrontaties te voorkomen. Op het Museumplein in Amsterdam is vanavond een grote groep activisten bij elkaar gekomen... voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Dat schrijft lokale zender AT5. De demonstranten vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. Hoe groot de demonstratie precies is, is niet bekend. Het zou om rond de duizend mensen gaan. Vanwege de aangekondigde lockdown in Oostenrijk was het vanmiddag extra druk in veel winkels in de hoofdstad. Op foto's is te zien dat er lange rijen staan bij bijvoorbeeld schoenenwinkels en elektronicazaken. Vanaf dinsdag mogen mensen alleen de straat nog op als het noodzakelijk is. Alle niet-essentiële winkels moeten dicht. De lockdown in Oostenrijk duurt zeker drie weken. Mensen met informele schulden dreigen door de coronacrisis nog verder in de problemen te komen, waarschuwen hulporganisaties. Het gaat dan om mensen die een lening hebben bij vrienden of familie. Dat staat vaak niet op papier, maar het moet wel afgelost worden. Omdat het geen officiële schuld is, komen ze ook niet in aanmerking voor hulpverlening. Het weer. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en er kan een bui vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgenochtend is het overwegend droog. In de middag gaat het flink regenen en waait er een forse zuidelijke wind. De temperatuur blijft vrij zacht met 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden zorgen vertraging op eh, de A10 West tussen Afrit Haarlem en knooppunt Koenplein.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 Bij al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen. Voor me open en we zien wel wat de tijd doet. De wij doet, is bijna mijn seizoen. niet iets. Ik ben ik stiep. Tipsy, dus ik bel je Annelena. Ik ben ook alleen en niet alleen. Yeah. Deze wereld is fake, maar life is real en ik moet mijzelf herpakken. Album af en een brand nieuw deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers. Mensen daar maken verhalen, ik ga ervan uit dat je weet wat wat is. Ik wil niet bepalen, maar please ga niet uit elke week als we vreemd naar grappen. Met jou is het probleem, forever duurt niet lang, is niet de same. Jij weet ook dat ik meer gotta leave, yeah Maar als ik je niet zie dan je constant door mijn mind yeah.